Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tegen twee verdachten van de dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt... heeft het Openbaar Ministerie levenslang geëist. Volgens het OM zijn ze schuldig aan twee keer moord en twee keer poging tot moord. Voor een derde verdachte die vandaag terecht staat vroeg het OM vrijspraak. Justitie denkt dat hij wel op een bepaalde manier betrokken is geweest... maar kan het niet bewijzen. In december 2012 werd in de staatsliedenbuurt een auto onder vuur genomen. De twee inzittenden kwamen om het leven. Het doelwit van de schietpartij wist te ontkomen. Tijdens hun vlucht schoten de daders met kalasjnikovs op motoragenten die met de schrik vrijkwamen. kwamen. Het personeel van ABN AMRO is blij met het besluit om de salarisverhoging voor de Raad van Bestuur terug te draaien. De verhoging werd met verdriet, teleurstelling en verslagenheid ontvangen, zegt de Raad van Medewerkers, de opvolger van de ondernemingsraad. We zijn al jaren bezig om de bank weer op poten te krijgen. Zulke beslissingen helpen dan niet. De Raad van Bestuur zou een loonsverhoging krijgen van 100.000 euro. Dat leidde tot veel commotie. Gisteren werd bekend dat de Raad van Bestuur ervan afziet. Het gezin uit Doorwerd, dat begin deze maand een dag lang werd vermist, zit in de Verenigde Staten. Daar willen de ouders en de vijf kinderen een nieuw bestaan opbouwen, heeft de gemeente bekendgemaakt. Begin deze maand was het gezin een tijdje onvindbaar. Hun huis was een ravage. Duikers zochten in de Rijn en er werd een burgernetactie opgezet. Later bleek dat het gezin in Duitsland zat. Nu zitten ze dus in de VS. Bij een luchtaanval in het noorden van Jemen zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen, melden hulpverleners in het gebied. De aanval werd uitgevoerd in de buurt van een vluchtelingenkamp. Het is niet duidelijk of dat kamp zelf geraakt is. Waarschijnlijk was een militaire installatie het doelwit. Ook vandaag wordt in Jemen weer hevig gevochten. Houthi-rebellen rukken op in de voorsteden van de havenstad Aden. Het weer, buien, af en toe zon, het is 9 graden. Vanavond meer regen. Morgenochtend langs de noordkust westerstorm. Verder morgen wisselvallig met windstoten en een graad of 10. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A10 Zuid tussen Knoop het Amstel en Oud-Zuid 3 kilometer richting Den Haag...